Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 240 mensen uit hun appartementen in Utrecht gehaald... vanwege een verdachte situatie met een auto. Het voertuig staat geparkeerd in de buurt van de twee flats in Kanaleiland... en mogelijk zitten er gevaarlijke stoffen in. Een flat van 18 verdiepingen is geheel ontruimd, een andere deels. Inwoners worden elders opgevangen. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt de vermeende gevaarlijke stoffen nog. Bekende rock- en popartiesten reageren op het overlijden van Ozzy Osbourne. De Britse zanger leed aan Parkinson en stierf dinsdag op 76-jarige leeftijd. Medeoprichter Tony Iommi van Black Sabbath zegt dat de bandleden een broer hebben verloren. Queen-gitarist Brian May zal Osbournes unieke aanwezigheid missen, schrijft hij. En zanger Elton John noemt Ozzy Osbourne een ware vriend. De overleden zanger was een pionier voor wat later de metal scene zou worden. Grote namen als Metallica en Motorhead reageren verdrietig op zijn overlijden. In zijn geboortestad Birmingham hebben fans gisteravond bloemen gelegd. Op de A4 bij Nieuw-Vennep is gistermiddag een ongeluk gebeurd met twee touringcars en twee auto's. Een onbekend aantal inzittenden raakte gewond. Ze hadden volgens de politie vooral nek- en hoofdklachten. De bussen waren allebei van Flixbus. De passagiers zijn met andere bussen verder vervoerd. Engeland gaat naar de finale van het EK voetbal. In het stadion in Genève versloegen de vrouwen Italië met 2-1. Het Italiaanse doelpunt viel al voor de rust. De ploeg van coach Sarina Wiegman maakte de gelijkmaker pas in de blessuretijd van de tweede helft. Het winnende Engelse doelpunt viel diep in de verlenging. De tweede halve finale wordt morgen gespeeld.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 Dit is ZFM. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. time of my life. No, I never felt this way before. Never felt yes, I swear it's a truth, and I hope it.